Op dit moment geldt er in Engeland een thuiswerkadvies, dragen mensen mondkapjes in binnenruimtes en zijn er coronapassen nodig om naar het restaurant te gaan. In Bentelo in Overijssel is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke variant die leidt bij vogels tot ernstige ziekte en sterfte. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle 120.000 legkippen bij dit bedrijf afgemaakt. Ook de 69.000 kippen bij het naastgelegen bedrijf van dezelfde eigenaar worden uit voorzorg gedood. Op veel plekken in Europa heerst op dit moment de vogelgriep. Volgens Duitse onderzoekers is het de zwaarste uitbraak ooit. Een meisje van 15 mag van de rechter haar tweede coronaprik halen. Haar moeder was bang voor de bijwerkingen en had het verboden. Het meisje stuurde toen een e-mail naar de rechter waarin ze vroeg of ze haar tweede prik alsnog mocht hebben. Die gaf haar toestemming. Haar eerste prik heeft ze zonder problemen kunnen halen... omdat de GGD toen niet vroeg of beide ouders toestemming hadden gegeven. Bij de tweede prik deden ze dit wel. De traditionele straatparades tijdens carnaval in Rio de Janeiro gaan opnieuw niet door. Dat heeft de burgemeester van de Braziliaanse stad besloten vanwege de snel stijgende omikron-besmettingen. Vorig jaar werd het straatcarnaval ook al afgeblazen in verband met de pandemie. Een jaar eerder namen nog bijna 7 miljoen mensen deel aan de festiviteiten.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 死。 still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 wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka. The Merry Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance. so happy. The air is filled with romance. Watch the sweethearts kissing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 gemerkte die ik rook. En alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die Thomas geef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty? En ik heb een bingo, ik praat niet voor Call of Duty. Zoek een mannetje bij Polo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 body go.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 Just thinking about you. Decorations are red on a green Christmas tree. Won't be the same day if you're not here. Not for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 making us strong.